Hier in Boekraad met het NOS Journaal. President Trump is in het ziekenhuis opgenomen vanwege zijn coronabesmetting. Hij liep zelf over het gazon van het Witte Huis naar de helikopter die hem naar het ziekenhuis bracht. Volgens het Witte Huis gaat het om een voorzorgsmaatregel... en zal Trump een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Verschillende media melden dat de Amerikaanse president lichte koorts heeft. In een korte video zegt Trump zelf dat het erg goed met hem gaat. Zijn dokter zegt dat Trump een experimentele behandeling met antilichamen heeft gekregen. De première van de nieuwe James Bond film is vanwege de coronapandemie opnieuw uitgesteld. No Time to Die zou oorspronkelijk in maart gaan draaien en vervolgens in november, maar dat wordt nu 2 april komend jaar. De makers hopen dat daardoor meer mensen de 25e James Bond film kunnen gaan zien. Madrid en nog negen omringende gemeenten hebben opnieuw te maken met strengere regels om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Inwoners mogen sinds 10 uur de afgelopen avond hun gemeente alleen nog uit voor werk, school of een bezoek aan het ziekenhuis. De cafés blijven open, maar hebben aangepaste openingstijden. Om te zorgen dat de Madrilenen zich aan de regels houden... worden politiefuiken rond uitvalswegen opgezet. De maatregelen gelden in ieder geval voor de komende twee weken. In de Groningse plaats Grijpskerk is een vrouw van 57 op straat doodgestoken. Massaal opgeroepen hulpdiensten hebben haar lang gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Een 36-jarige man is vanwege de steekpartij aangehouden. Hij komt uit het nabijgelegen Zuidhoorn. Over de aanleiding van de steekpartij heeft de politie niets bekendgemaakt. In Vlaardingen is een medewerker van een verzorgingstehuis aangehouden... op verdenking van een zedenmisdrijf, mogelijk meer dan één. De man van 26 blijft nog zeker twee weken vastzitten. Hij werkte in het Zonnehuis in Vlaardingen op een afdeling met zo'n 20 ouderen, ook dementerenden. Het weer. Vannacht vooral in het zuiden af en toe wat regen.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 You got a side you can't explain. You telling me, telling me, telling me you wanna come over. You wanna be, you wanna be, you wanna be, you wanna be closer. I love it when you wear your hair down over your shoulder. Cause I wanna hold you. Cause I know where bright color in your face It makes me smile It makes me shake I see the shadow in my brain And I like its look And I like its shape You tell me, tell me, tell me what van Zandvoort, op 106.9 FM Pruebas el mar, mi corazón escondido, sientes el aire entre la madrugada y el sol.